Goedemorgen, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Een flinke klap voor criminelen. Hun extra beveiligde telefoons zijn gekraakt. Onderzoekers konden daardoor meelezen met honderden gesprekken en berichten die de boeven naar elkaar stuurden. Onder meer in de zaak van Peter de Vries. Een rechter leest een stukje voor. Bro, ik schiet die KK-ding helemaal door zijn KK-lichaam heen. Die vieze kaka roer hoofd, alles. I love this. Twee minuten later van de andere telefoon naar de Nederlandse telefoon. Je gaat met die glok doen, toch? En als eh, reactie, ja man. Het kraken van de beveiliging was een flinke klus. Opsporingsdiensten en bedrijven uit acht Europese landen waren er drie jaar lang mee bezig. Ook Nederlandse onderzoekers hielpen mee. Veel groenten, koffie, noten en fruit worden de komende tijd wat duurder. Volgens de Telegraaf vallen veel oogsten wereldwijd door de warmte tegen. In juli was het zo heet dat kroppen sla na de oogst zijn verlept en fruit is verbrand. Olijfolie kan de komende tijd bijna een derde duurder worden. Een flink waterballet in een ziekenhuis in Arnhem vannacht. Door een geknalde waterleiding stonden onder meer de operatiekamers onder water. En ook de spoedeisende hulp is dicht. Het lek is inmiddels dicht, maar ambulances rijden voorlopig nog naar ziekenhuizen in de buurt. En tattooartiesten in het Limburgse plaatsje Stijn slapen vanochtend lekker lang uit. Dit weekend zamelden ze geld in voor een goed doel... door 24 uur non-stop te tatoeëren. Was op het einde best pittig, zegt Sino. Hij kon nauwelijks nog een rechte lijn zetten. Die voel je wel, ja. ja, ja. toch dat je focus eh, wat... Ja, dat je wat meer moeite moet doen om diezelfde focus eh, te behouden. Ja, hij is er bijna. Maar uh, nee, dus voor mij geen reden om te twijfelen aan zijn kunnen. Dus dat scheelt. Ondanks de bibberende handjes was de laatste klant dus ook gewoon tevreden. Het ingezamelde geld gaat naar een stichting die psychische aandoeningen bespreekbaar wil maken. Het weer droog, veel zon en warm. Het wordt 23 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer langzaam op de N235 Purmerend richting Amsterdam.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 Vooral als het gaat om raketten, schrijven Koreaanse staatsmedia. Kim zei dit tijdens een rondgang langs wapenfabrieken... en aan de vooravond van een grote gezamenlijke militaire oefening... van Zuid-Korea en Amerika. Bij een aanval op Odessa zijn vannacht drie mensen gewond geraakt... meldt de gouverneur van de Zwarte Zee-regio op Telegram. De brak volgens hem op verschillende plaatsen brand uit... door brokstukken van raketten. En het NFI heeft in samenwerking met andere opsporingdiensten... de afgelopen jaren honderden beveiligde telefoons weten te kraken.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 Lo ves así, este ritmo no puedo seguir. Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti. Porque no quieres cuando yo quiero. Está más frío que el mes de enero. Pido calor y no des más que hielo.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 I got a long Johnson. And I will never met you at random. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. This must be destiny. That's why you're next to me. You feel like ecstasy. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore a tight dress just to enhance. Touch my forehead, chest, left shoulder, then right side. Pray my brothers are good outside. I know the vibes, I know the vibes. You're the one girl, stop rolling eyes. I find love and it slowly dies. So lullaby, don't make my eye cry. Let me hold your controller. I'm not one of these controlling guys. I want you to touch, roll with the girls, damn, and socialize. Enjoy your life. Your backside is so fit, it opens eyes. I know the vibes, I know the vibes. Just cause I'm not jealous doesn't mean I don't care. That's just not fair. I knew you were trouble, I wasn't prepared. If I were married, this might turn turn a scandalous affair. Trouble is there, trouble is there, trouble been right there, trouble is there. Trouble gon' find me anywhere, trouble gon' find me, bubble and whiny. Hey. Trouble gon' find me, trouble'll find me anywhere. Trouble'll find me, trouble will find me. It's okay, girl, bubble and whiny. They want me dead, but don't remind me. Both ends around you, it's not time told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Bad man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance. Give her a look, she give me a glance. She wore that tight dress just to enhance. If you come close, I'ma explode. Got leg carrying a heavy load. Wind your waist in a semicircle. Getting money fast, man's not a turtle. Had to go through so many hurdles. Block so hot like inferno. Had some issues that were internal. Had a mad life, I could write a journal. But I can't lie, I love the journey. Me and the money had matrimony. All the ratchet gal want pattern up. All the posh gal get ratchet for me. If you love me, you clap it for me. If you throw it, I catch it, trust me. Gal come from far, even up, sir. I want the best, not come see, come sir. Who told you bad man don't dance? Who told you gangsters don't dance? Even with a whip on my hip, I dance. Badman man, take another sip and dance. Two left feet, don't trip and dance. The girl want me, I might give her a chance.